De politie denkt dat het een gerichte actie was tegen de teststraat. Minister De Jonge heeft er geen goed woord voor over. Totaal krankzinnig, echt totaal krankzinnig. De mensen bij de GGD, de mensen in de teststraat, de mensen die aan het vaccineren zijn... doen dat voor ons, voor onze veiligheid. Ik begrijp niet wat er moet zijn misgegaan in je bovenkamer. Dat je s ochtends je bed uitstapt en je denkt, ja, dit is een goed idee. Dat ik vandaag met een explosie probeer eh, de situatie van de mensen die ons veilig moeten houden, onveilig gaan zitten maken. Moslims kunnen dit jaar weer een bedevaartstocht naar Mekka maken. Als ze maar gevaccineerd zijn, dat zegt nieuwszender Al Jazeera. Vorig jaar gooide de Saoedische regering de grenzen helemaal dicht voor pelgrims uit het buitenland. Maar duizend mensen konden de hajj maken. Een jaar eerder waren dat er 2,5 miljoen. Er is een drugslab ontdekt in de tuin van een veroordeelde wapenhandelaar in Brabant. Agenten gingen vanochtend kijken bij het huis van Jan B. in Hulten... na een tip over een gestolen oplegger. Dat bleek loos alarm, maar ze vonden dus wel een drugslab. De politie denkt dat er in een schuur amfetamine werd gemaakt. En scholieren van een middelbare school in het centrum van Amsterdam... kunnen eindelijk weer naar Paradiso... Al is het niet voor een concert, maar voor een coronaproef les geschiedenis of wiskunde. De school heeft niet genoeg ruimte en daarom moeten sommige klassen ergens anders zijn. Bevalt de leerlingen prima. Dan zit je opeens in Paradiso. Dat is eh, nou, hartstikke vet eigenlijk. Je leert toch beter in een eh, eh, omgeving met andere mensen erbij. Dat je dan ook nou, een lichte vorm van groepsdruk ervaart daadwerkelijk op te letten. Sowieso heel blij dat we natuurlijk gewoon weer normaal les kunnen volgen. Want nou ja, dat hield ik niet heel lang meer vol thuis. Maar dat je dan ook nog in Paradiso je les mag volgen en weer gewoon je medeleerlingen mag zien en zo. Dat is natuurlijk superleuk. De leraren geven de komende tijd trouwens ook les in een bioscoop, kroeg en club. Voor de medewerkers van Paradiso is het trouwens wel even wennen, want ze moeten nu dag in dag uit vroeg uit de veren. Het weer vanuit het zuidwesten komt er steeds meer bewolking met vannacht ook wat regen. Morgen in het zuiden nog een tijdje nat. Op andere plekken komt de zon erdoor en het wordt nergens warmer dan een graad of acht.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 I was staying up, slinging up, slinging up on the block, taking a dance in the cops, clocked on the night shift. Didn't think I'd ever make it out, out, out of the ghetto did. Stay dedicated to the music we made, yeah.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 Niggas ride around nasty, drunk into the grave. I've been one of the brave, not one of the slaves. And one of the pain, and I've been one of the same. Stay hazed and amazed by the television. Run around telling the niggas be better behave. God in the place and the grin running in front of my face. I said it the fake the fate of a friend with hate. Seated the cake, I take another breath and shake. I swallow the pride. It's all about heartache, hard to wait. Lost mom and poppin', left home. Miss Bitch, I'm Charlie. Sit list in the back and tell his selection. This game is probably robbing my mind and the song. Crying for the life of you gone. Just me and my destiny, let's roll.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 Ruim 1000 meer dan een dag eerder. De brancheorganisatie van tatoeagebedrijven durft nog niet opgelucht adem te halen. Sinds vandaag mogen tatoeëerders weer aan het werk. Maar de brancheorganisatie denkt dat de shops straks opnieuw dicht moeten... als het aantal coronabesmettingen verder oploopt. En als premier Rutte moet vertrekken uit de politiek... bijvoorbeeld na een afstraffing van de VVD bij de verkiezingen... wil hij les gaan geven, zegt Rutte tegen het AD. Hij geeft nu al als vrijwilliger les in het onderwijs. Het weer, steeds meer bewolking, vannacht wat regen.